uur. Wouter met het NOS Journaal. De stiefvader van het meisje Xaya, dat in oktober 2017 in Hengelo werd gedood... moet 22 jaar de cel in. De rechter vindt bewezen dat hij het meisje van 1 zo zwaar heeft mishandeld dat ze overleed. Ook zou hij haar drugs hebben gegeven. Deskundigen zeiden na onderzoek op het lichaam van Xaya... dat ze nog nooit zo'n zware kindermishandeling hadden gezien. De moeder van het meisje is vrijgesproken. De Ierse politie gaat ervan uit dat de nieuwe IRA... de radicale afsplitsing van de afscheidingsbeweging... achter het doodschieten van een journaliste in de Noord-Ierse stad Londonderry zit. De vrouw werd bij een politiewagen neergeschoten... toen Ierse nationalisten agenten aanvielen en auto's in brand staken. De Britse premier May noemt de dood van de journalisten schokkend en zinloos. De onrust in Londonderry komt vlak voor het paasweekend... een periode waarin Ierse nationalisten de paasopstand uit 1916 herdenken. In het oosten van Zuid-Afrika zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen... toen een deel van hun kerk instortte. 16 kerkgangers raakten gewond, van wie er zes ernstig aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde gisteren op Witte Donderdag... in een dorpje op zo'n 200 kilometer ten noorden van Durban. Het vermoeden is dat de kerkmuur instortte door hevige regenval. Het aantal diefstallen uit vrachtwagens is met bijna een kwart afgenomen. Volgens de TAPA, de organisatie die zich inzet tegen goederendiefstal... werden er vorig jaar bijna 440 diefstallen geregistreerd. Zo'n 140 minder dan een jaar eerder. Daarbij werd voor zo'n 18 miljoen euro gestolen. De meeste inbraken werden gepleegd op onbewaakte parkeerplaatsen. In Nederland wordt vergeleken met omliggende landen relatief vaak ingebroken in vrachtwagens. Maar Groot-Brittannië spant de kroon in Europa met bijna 2600 diefstallen vorig jaar. Het weer nogt, wordt zonnig en warm. Vanmiddag kan het 20 tot 24 graden worden. Alleen op de wanden blijft de temperatuur iets achter. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staat 40 kilometer file in Noord-Holland. Het heeft te maken met dagjesmensen, bijvoorbeeld bezoekers aan de Keukenhof. Wat ook opvalt is de A9 Amstelveen richting Den Helder... tussen Akersloot en Heilo een kwartier oponthoud. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd... bij afrit Noordwijkerhout. Je komt in de file terecht vanaf knooppunt Burgerveen. De vertraging is 25 minuten. Een half uur oponthoud dan op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom...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 de platen die zijn verdwenen uit de lijst... en natuurlijk de nummer 1 van dit moment. Luister elke vrijdagmiddag vanaf 5 uur naar de top 20 hier op ZFM Zandvoort. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief Dankjewel.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 En um, voorafgaand eh, vertel ik u kort hier iets over voordat we gaan beginnen. De Matthäus Passion is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. En het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus... conform het evangelie volgens Matthäus. De uitzending eh, begint straks en duurt tot ongeveer drie uur. Deze keer is gekozen voor de uitvoering van het Amsterdam Barokorkest en Koor... onder leiding van Ton Koopman. Deze uitvoering kenmerkt zich door het gebruik van originele historische instrumenten en is kleiner qua bezetting dan tegenwoordig vaak gebruikelijk is. Voor de liefhebbers eh, adviseren wij u het tekstboek en of de partituren eh, bij de hand te houden gedurende de uitvoering. ZFM Zandvoort is onder andere te beluisteren via de ZFM Zandvoort app op 106.9 FM in de ether, op de kabel via 104.5 FM via www.zfmzandvoort.nl op het internet... of via het internet op www.zfm-live.nl. En natuurlijk ook op tv-kanaal 40 digitaal bij Siggo. Vroeger eh, werd gedacht dat Bach de Matthäus Passion componeerde in 1728... en dat het stuk voor het eerst werd opgevoerd in de Thomaskirche in Leipzig op 15 april 1729, op Goede Vrijdag destijds. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de eerste uitvoering op 11 april 1727... en dat was tijdens de vesperdienst op Goede Vrijdag plaatsvond. Mogelijk is de verwarring ontstaan doordat Bach in 1728... enkele kleine wijzigingen heeft aangebracht in de compositie... In 1736 en 1742 paste Bach de partituur wederom aan... en in 1736 verving Bach het eenvoudige koraal... Jesum las ich nicht von mir, de BWV 244b... door de indrukwekkende koraalzetting... O Mensch, bewein deine Sünde groß... dat aanvankelijk het openingskoor van de Johannespassion was... De sopraanmelodie hiervan is gebaseerd op het Geneefse psalter, psalm 68. Tegenwoordig wordt de versie van 1736 als de finale versie beschouwd. Voor zover bekend heeft Bach zelf in Leipzig vier uitvoeringen van de Matthäus Passion verzorgd. In 1727, 1729, 1736 en in 1740. Nadat Bach in 1750 overleden was... raakte zij evenals zijn andere muziek in vergetelheid. Op 11 maart 1829 verzorgde Felix Mendelssohn Bartholdy... voor het eerst sinds Bachs overlijden... een ingekorte uitvoering met de Singakademie te Berlijn. Mede door zijn inspanningen werd Bachs muziek steeds meer uitgevoerd. En rond 1900 was de Matthäus Passion een vast onderdeel van het concertrepertoire geworden, uitgevoerd volgens de geldende normen, zwaar en langzaam, met grote koren en honderden orkestleden en met weglating van aria's en koralen. De eerste onverkorte uitvoering vond plaats in 1912. Langzamerhand ontstond de wens om de uitvoeringspraktijk dichter bij die van Bach zelf te brengen. Al in 1925 trachtte men tot uitvoeringen te komen die benaderingen zouden kunnen zijn van hoe het stuk wellicht geklonken heeft in Bachs tijd. Vroege pioniers hiervan in Nederland waren Evert Cornelis, Bertus van Lier en Hans Brans Buis. Vanaf ongeveer 1975 won een radicale terugkeer... naar een authentieke uitvoeringspraktijk van barokmuziekterrein... door muzici als Nicolaus Harnoncourt, Gustav Leonard... Joshua Rifkin en Philippe Herreweghe. Zij dirigeerden veel lichter en sneller met gebruikmaking van kopieën... van oorspronkelijke instrumenten en koren en orkesten in veel kleinere bezettingen. Rifkin bracht de koorbezetting zelfs terug tot één zanger per koorpartij... zodat het dubbelkoor in de Matthäus in totaal niet meer dan acht zangers vereiste. We gaan dus nu luisteren naar een eh, live opname... Ehm, uit de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Deze is opgenomen op 22 eh, en 23 maart 2005 de Matthäus Passion uitvoering BWV 244. De evangelist die u hoort is Jurg Duurmuller. Christus wordt bezongen door Eckehard Abelle. Cornelia Samuelis is de sopraan. Alt Bochna Bartos. Paul Agnew is de tenor. Klaus Mertens doet de baspartij. En de muziek wordt verzorgd door het Amsterdam Barok Orchestra en Choir... het jongenskoor van de Sacramentskerk Breda... onder leiding van Ton Koopman. We gaan dan nu starten met de Matthäus Passion. Ik hoop dat u zult genieten. En ik wens u alvast een hele fijne Pasen toe. Luistert u naar de Matthäus Passion onder leiding van Ton Koopman. Thank you. sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuziget wird. versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber, Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen. Trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: das Jesus merkete, sprach er zu ihnen. Was bekümmert ihr das Wein? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habet alle Zeit Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit hast, die dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu hirn geketcht mis fasst zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und huben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm, Herr, ist es, ist es, ist es. Schüssel tauchet, dir wird mich verraten, des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn erraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Bin ich's, Rabbi. Er sprach zu ihm, Du sagest, Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihm ihnen den und sprach, Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung. Gersee. ich will mich in dir Da sprach Jesus zu ihnen, In dieser Nacht werdet ihr euch alle Ärger an mir, denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sie nicht zerstreuen. me. sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich mich doch nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe dir Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen sprach zu ihm, Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle, Gethsemane und sprach zu seinen Jüngern, Geschichte Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt.